7 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Nederlandse onderzoekers zijn onderweg naar de rampplek van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne. Ze verwachten daar over een half uur te zijn om een begin te maken met de berging van de wrakstukken van de neergehaalde Boeing. Maandenlang was het daarvoor te onveilig en ontbrak het juiste materieel. Nu heeft het team twee opleggers en een kraan bij zich om de wrakstukken mee af te voeren. Naar verwachting gaat de berging zeker 10 dagen duren. Op de G20-top in Australië lijken de gesprekken over Oekraïne niets te hebben opgeleverd. President Poetin zei vlak voordat hij vertrok dat Rusland en het Westen niet nader tot elkaar zijn gekomen. Later vandaag praten de EU en de VS nog verder over Oekraïne. Op de laatste dag van de top staat ook nog overleg over de economie en over ebola op de agenda. De ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas in Gouda gisteren zijn wereldnieuws. Onder meer de BBC, Al Jazeera en het Chinese staatspersbureau berichten over de 90 voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Die werden opgepakt toen ze demonstreerden waar dat niet was toegestaan. In de loop van gisteravond werden alle arrestanten vrijgelaten. Het merendeel krijgt een boete van 220 euro. Een arts die in Sierra Leone ebola heeft opgelopen is overgebracht naar de VS. Hij wordt behandeld in een ziekenhuis in Nebraska. Zijn toestand is kritiek. De chirurg van 44 heeft de Sierra Leone nationaliteit, maar hij woont in de VS. In Amerikaanse ziekenhuizen zijn eerder al tien ebola-patiënten behandeld. Negen van hen zijn genezen. In Texas zijn vier fabrieksmedewerkers om het leven gekomen nadat ze chemische stoffen hadden ingeademd. In de fabriek vlakbij Houston werden insecticiden gemaakt. Door een lek kwamen de gevaarlijke gassen vrij. Er is geen gevaar voor de omgeving, wel hangt in de wijde omtrek de geur van rotte eieren. Het weer, het is bewolkt en vanuit het noordoosten trekt regen het land in.